en een voorspoedige start. Gert Kluk met het NOS Journaal. worden 3500 gevangenen vrijgelaten, onder wie een kleine 200 politieke gedetineerden. Het parlement heeft ingestemd met een amnestieregeling... waarbij ook nog eens de straf van een kleine 6000 gevangenen fors wordt ingekort. De amnestie geldt volgens Georgische media vooral voor vrouwen, jongeren en economische criminelen. De voltallige partij van premier Ivanishvili stemde voor de regeling... De oppositiepartij van president Saakashvili, die sinds de verkiezingen van oktober in de minderheid is, stemde niet mee. In Georgië zit 1 op de 225 inwoners achter de tralies. In Nederland is dat ongeveer 1 op de 1000. Paus Benedictus heeft zijn voormalige butler Paolo Gabriele persoonlijk gratie verleend. Gabriele zat in het Vaticaan de gevangenisstraf uit van 18 maanden... wegens het doorspelen van vertrouwelijke documenten van de paus aan de pers. In zijn cel kreeg de ex-Butler bezoek van de paus die hem vertelde dat hij gratie krijgt en meteen vrijkomt. Daar verder gaat de geschiedenis in als fatih In India's hoofdstad New Delhi heeft een groepsverkrachting vanochtend tot een massale betoging geleid waarbij rellen zijn uitgebroken. De oproerpolitie zette onder meer waterkanonnen in om de demonstranten van het plein bij het presidentieel paleis te krijgen. De duizenden demonstranten zijn boos over de verkrachting van een vrouw van 23. Ze zat vorige week met haar vriend in een bus toen het paar werd aangevallen door mannelijke medepassagiers. De vrouw werd meerdere malen verkracht en samen met haar vriend zwaar mishandeld. De chauffeur toerde een paar uur met de bus door de stad. Daarna werden de slachtoffers uit de bus gezet. De vrouw ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis in New Delhi. Bij een brand in een huis in Hogeveen is een meisje van zes om het leven gekomen. Ze kon niet zelfstandig naar buiten komen toen het vuur snel om zich heen greep. Drie gezinsleden lukte dat wel. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het weer, vanmiddag en vanavond regen. Vanuit het zuidwesten plaatselijk al veel regen vallen. De temperatuur loopt op naar 3 graden in Groningen en 9 in Zeeland. Ook morgen regenachtig en zeer zacht. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Welkom bij Zandvoort op zaterdag van 2 tot 5 bij CFM. En uiteraard vanmiddag heel veel lekkere kerstmuziek zo eh, op de zaterdagmiddag. Een regenachtige zaterdagmiddag. En we begonnen met een vrolijk kerstdeuntje van de Weather en Dear Senta. Nou, de kerstman zit ook weer tegenover mij. <laughs> Goedemiddag Albert-Jan en hallo luisteraars. Goedemiddag Rob. Zo, dat klinkt mooi. Dat klinkt mooi. <laughs> Ja Rob, luisteraars, eh, goedemiddag. Welkom vanaf een regenachtig eh, eh, gasthuisplein. Wat een snet weer, hè? Dit is echt snert, snert weer. weer. Hmm, lekker. Dat is lekker, juist. wat gaan we vandaag doen? Uiteraard zitten we een beetje in de kerstsfeer, maar we zullen natuurlijk ook andere muziek gaan draaien. Jawel. Jawel, het is ook tijd voor andere muziek. Maar wat gaan we vanmiddag doen? Nou ja, uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda en er staat wat er gebeurt in het dorp. Het is enorm wat er allemaal eh, georganiseerd wordt in en rondom de ijsbaan en in en rondom Zandvoort. Dus rond de klok van half vier de evenementenagenda. Rond de klok van half drie het weerbericht. En het blijft een beetje zoals eh, wat ik eh, begrepen heb... blijft het allemaal een beetje dwarrelen dit weekend. Uiteraard eh, rond de klok van half vijf het dier van de week. En die luistert naar de illustere naam Fred. Wij kennen toch ook een Fred? Hey Fred, hey, welkom. deze Fred heeft vier poten en onze Fred heeft twee poten. Maar goed... We hebben het over Fred met de vier poten. En rond de klok van eh, kwart voor vijf uiteraard het gedicht van de week. En wat kan het ook anders, staat natuurlijk volledig in het teken van schaatspret. En op de ijsbaan pret uiteraard. We hebben natuurlijk veel Zandvoorts nieuws in het kort. We kijken ook even vooruit naar de programmering van ZFM tussen kerst en oud en nieuw. Want die is een, enigszins een beetje aangepast. Verder kijken we ook wel even vooruit naar de nieuwjaarsreceptie. Ja, want die staat alweer op de agenda op 4 januari. En voor de rest eh, veel muziek muziek en gezelligheid vanmiddag op het Gasthuisplein. Ja, tussen 2 en 5 bij Zandvoort op zaterdag. Eens even kijken hoor. Ja, de... Oh, daar komt hij aan. Daar komt hij aan. Wat, is dit? Weet jij dat of niet? Ik heb geen flauw idee. Nee. Nou, nee, dat klinkt, klinkt een beetje niet goed. Klinkt een beetje raar allemaal, had ik net al door. Hè? Had je dat net, al, net, al, Ik denk dat gaat niet helemaal goed.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 wenst je fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. deze single van Mariah Carey en All I Want For Christmas Is You. Wij zijn vanmiddag in ieder geval helemaal in de kerststemming eh, bij CFM Zalvoort. Wat ervoor hadden we ook zo'n lekkere kerstknaller. Dat was natuurlijk Band Aid en Do They Know It's Christmas. En het technische probleem dat hebben we inmiddels opgelost. Dus ja ik zat weer aan, weer gewoon. Ik zat weer aan knopjes waar ik niet aan mag komen. Nee, dat moet je nooit meer doen, Robert. Sorry, Rob. <laughs> Oké. Hey, vanmiddag eh, de sprookjeswandeling in Zandvoort. Ja, of, eh, het, is al erg, het feest is eigenlijk al begonnen, want om 12 is natuurlijk de ijsbaan opengegaan. En er wordt al van eh, fanatiek geschaatst en oliebollen gegeten en koek en zopie. Maar vandaag ja, wordt er in het, tijdens in het gezellige centrum van Zandvoort weer een sprookjeswandeling georganiseerd. Een activiteit voor de jongste inwoners van Zandvoort. Vanaf 4 uur tot 7 uur zullen ruim 45 sprookjesfiguren rondwandelen... op het Raadhuisplein en het Kerkplein in Zandvoort. Zo komt Sneeuwwitje met haar zeven dwergen Pinocchio en Giuseppe... maar natuurlijk ook Dropkapje en de Wolf. Peter Pan en kapitein Haak wandelen ook rond... en nog een heleboel andere figuren. Ook de kerstman is er met zijn gezin aanwezig. Dit jaar heeft hij zelf zijn moeder meegenomen. Alle kinderen mogen met de kerstman en zijn gezin op de foto. De kerstman zit op zijn troon op het terras van Grand Café XL. Op het Kerkplein staat, eh, dankzij de medewerking van Centerparks, een levende kerststal. De kinderen die het durven, mogen de schaapjes en geitjes komen aaien. In de protestantse kerk is een doorlopen programma met muziek, voorlezen en zal het Poppentheater van Recreade meerdere keren een leuk poppenkastvoorstelling geven. Loop vooral even naar binnen nog meer activiteiten. Op het Kerkplein zullen muzikale eh, optredens... door het gemengd koperensemble en Il Cantatori Allegri plaatsvinden. Voor de kinderen die aan de sprookjeswandeling willen deelnemen... is er een boekje te koop. Dit boekje kost 3,50 euro. Het boekje is te koop bij de Bruna op de Grote Krocht. Natuurlijk ook op de avond zelf bij de Gelaarsde Kat. Zij is vanaf 3 uur op het Raadhuisplein te vinden. In het boekje zitten waardebonnen voor chocolademelk... een betoverende cake lolly en een snoepjesoliebol. Tevens staan alle tijden van de optredens erin... en een plattegrond waar alle activiteiten plaats te vinden. Ook zullen er in het boekje kortingsbonnen zijn die, op, eh, die heel aantrekkelijk maken om het boekje te kopen. In het boekje staan ook plaatjes van de sprookjesfiguren. Van een heleboel figuren kun je een handtekening krijgen. Lukt het je om alle handtekeningen te verzamelen? Om kwart voor zeven zal de sprookjeswandeling worden afgesloten... met muzikale medewerking van de sprookjesfiguren in de protestantse kerk. Zij zingen kinderkerstliedjes, komt allemaal mee en zing mee. Kom allemaal verkleed vanmiddag en een deskundige jury kijkt welke kinderen het mooist verkleed zijn. Er zijn door de Rabobank beschikbaar gestelde mooie prijzen te winnen. De prijsuitreiking zal bij de afsluiting in de kerk plaatsvinden. Dit geldt natuurlijk alleen maar voor de deelnemers... hoewel het ook erg leuk kan zijn als de ouders ook verkleed komen. Dit evenement wordt georganiseerd door de stichting Zandvoortse Vierdaagse. Mocht u nog meer informatie willen, kijk dan even op www.sprookjeswandeling.nl. Maar vanaf 3 uur bij de glazen de Kat zijn de boekjes te koop of bij de Bruna. Ga gewoon gezellig vanmiddag naar de Sprookjeswandeling hier in het centrum van Zandvoort. En ook lekker eh, schaatsen natuurlijk op de ijsbaan. Vanaf 12 uur vanmiddag eh, geopend. En vanmiddag vanaf 5 uur dan zendt CFM helemaal live vanaf de ijsbaan. Dus kan je ook radio komen kijken. Heel veel gezelligheid dus vanmiddag in het centrum van Zandvoort. En wij bij CFM hebben heel veel lekkere muziek. Hier zijn de Pet Shop Boys, West End Girls. you think you're mad, too unstable, kicking in chairs and knocking down tables in a restaurant in a West End town. Call the police, there's a madman around, running down underground to a dive bar in a West End town. In a West End town, the dead end world, with the East End boys and West End girls. In a West End town, the dead end world, with the East End boys and West End girls. what? How much have you got? Have you got it? Do you get it? If so, how often? Would you choose a hard or soft option? waren de Pep Shop Boys en West End Girls. Is het bij jou al een beetje gezellig thuis? Vrolijk kerstfeest. Een mooie tijd aan het eind van het jaar. Zoek je de warmte bij elkaar. CFM. Kaarsjes aan, de kerstboom glanst. is feest in het hele land. En de radio brengt gezelligheid in huis. CFM voor. Wij bij CFM hebben er in ieder geval zin in. Ja toch? He? Gezellige muziek op de zaterdagmiddag. Hier zijn Mel en Kim. Come on, Mel. How about put it a crack? look at you, darling. I think I already have. Get it? had this much fun since Two Little Boys was number one. <sighs> if my friends could see me now, how do I look? Ridiculous. <laughs> you little tease. A dance, Kimberly? the end of the record? how long is that exactly? Hmm. You will get a sentimental feeling when you hear. All together now. Voices singing, let's be jolly. Deck the halls with boughs of holly. Tra la la la la la la la la. How you getting on then? Oh, bless, I've got out of my hand, mate. Haven't you got any plates then?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 Later Nee toch? Nee toch? Nee toch? Ja, ja, ja. Dat gaat daadwerkelijk gebeuren. Christmas tree, have a happy Dachten we er vanaf te zijn, Albert-Jan, gaan ze gewoon weer verder, hè? Krijg je dat weer. Je Mel en Kim op de Zalvoorts Radio met Rocking Around the Christmas Tree. Nou, vanmiddag waren wij al vanaf een uurtje of twaalf op de ijsbaan. En wat is het daar gezellig, ondanks de regen van vandaag. Maar er komen de dagen heel veel extra activiteiten bij de ijsbaan. Onder meer een activiteit volgende week vrijdag. Curling. Kan je er wat over vertellen, Albert-Jan? Nou, curling, ja, wie kent het niet? Eh, het is een hartstikke... Het curlingtoernooi op de Zandvoortse ijsbaan. Op de ijsbaan in het centrum zullen aanstaande vrijdag 4 januari... diverse teams uit Zandvoort strijden om de felbegeerde Curling Cup. Sportservice Heemstede Zandvoort organiseert in samenwerking met de Nederlandse Curlingbond Zandvoort Actief en Winterwonderland Zandvoort een curlingtoernooi. Een curlingwedstrijd wordt gespeeld door twee teams van vier spelers. Elke speler gooit per eind, per end heet dat, per ronde, twee stenen. In totaal worden er dus 16 stenen geschoven over het ijs... om en om door beide teams. Door de hendel, het handvat, op de steen in een kleine draai naar links of naar rechts te geven bij het gooien... krijgt de steen een zogenaamde curl. Het team dat de stenen het dichtst bij het huis, het centrum van een cirkel, krijgt wint het spel. Vrijdag 4 januari dus wordt de ijsbaan extra glad gemaakt... Door de eerste curling, voor de eerste Curling Cup Zandvoort. Het toernooi begint om 7 uur en naar verwachting zal rond 10 uur de winnaar bekend worden gemaakt. Deelname is gratis, opgeven kan individueel of per team, maximaal 5 personen. Minimumleeftijd is 16 jaar. Voor meer informatie ga naar www.zandvoort-actief.nl www.zandvoort-actief.nl voor alle informatie en het digitale inschrijfformulier. Schrijf u in voor het curlingtoernooi voor aanstaande vrijdag op de ijsbaan in Zandvoort. Ja, de ijsmeesters die krijgen weer een hoop werk, hè? Dat, nou. dat vloertje moet helemaal vlak zijn voor curling. Anders gaat het eh, gewoon niet werken. En laten we hopen dat die curlings eh, niet in één keer eh, door, door het huis heen vliegen of zo. Hè? Ramen in en zo. Het is een beetje vervelend. In ieder geval genoeg activiteiten de komende dagen bij eh, de ijsbaan. Onder meer natuurlijk eh, de disco on ijs. Daarover straks veel meer. Maar eerst meer mooie muziek bij CFM.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 is het al kerst of zo dat je die plaat draait? <laughs> ik denk, nou, die heb ik onthouden. En dan ga ik gewoon zo rond de kerst ga ik hem gewoon weer draaien. Je hoorde Michael Jackson en heel veel andere artiesten. Allemaal natuurlijk voor het goede doel. Je hoorde We Are The World. Daarmee is het eh, vijf over half drie geworden. We zijn een klein beetje over tijd, maar hier komt hij aan. Het CFM weerbericht. <laughs> CFM goed. Kan ook gebeuren natuurlijk. Albert-Jan, eh, wat gaat het weer de komende dagen brengen? Nou, ik zal u eh, niet verbazen dat er vandaag geen ruimte is voor de zon... want de bewolking is hardnekkig en het eh, gaat geruime tijd regenen. De wind waait uit het zuiden tot zuidoosten... en is vrij krachtig in de polder en krachtig tot hard aan zee. En de temperatuur stijgt naar maximaal 7 graden. Vanavond en de komende nacht is en blijft het bewolkt en regent het geruime tijd. Tussen vanochtend en morgenochtend wordt er tussen de 20 en 25 miljoen liter verwacht in deze toch al natte maand. Te natte maand zelfs. De wind waait uit het zuidwesten en is matig tot krachtig van kracht. En de temperatuur daalt niet, eh, daalt niet en stijgt verder naar 7 graden vanavond. En naar een graad of 11 in de nacht en vroege ochtend. Zo. Ja, ja. Morgen is het ook nog bewolkt en in de ochtend valt er nog steeds regen. Morgenmiddag moet, de overwegend, eh, moet het trouwens overwegend droog blijven. Maar het blijft dan ook bewolkt. De wind waait uit het zuidwesten en is vrij krachtig over land en krachtig tot hard aan zee... en de temperatuur ligt de gehele dag zo rond de 12 graden. Ik hoef niemand te vertellen dat het een veel te hoge temperatuur is voor de tijd van het jaar. Want normaal is het een graad of 6. Zondagavond en maandagnacht is en blijft het bewolkt. En vooral in de nacht neemt de kans op regen weer toe. De zuidwestelijke wind waait meest matig en de temperatuur daalt naar een graad of 9. Maandag is het ook nog steeds bewolkt, maar op wat lichter gespetter na blijft het zowaar droog. De wind waait uit het zuiden tot zuidwesten en is vrij krachtig tot hard van kracht. En de temperatuur stijgt naar maximaal 11 graden. Tijdens kerstavond en de daaropvolgende kerstnacht is het nog altijd bewolkt en regent het van tijd tot tijd. De zuidwestelijke wind waait matig tot vrij krachtig en de temperatuur daalt naar ongeveer 7 graden. En nou komt u, luisteraars. Tijdens de kerstdagen zien we vooral, eh, eh, met name tweede kerstdag, zowaar weer even de zon. Maar ook eerste kerstdag knipoogt ze, eh, zo nu en dan ook eventjes. Verder vallen er op beide dagen wederom buien. Dinsdag waait de zuidwestelijke wind meest matig. Woensdag waait er een vrij krachtige eh, en aan de zee tot zeer krachtige tot harde westenwind. westenwind tot zuidwestelijke wind. De temperatuur stijgt eerste kerstdag naar 9 graden wellicht nog niet. En daar 10 graden op de tweede kerstdag gaat het zelfs naar maximaal 8 graden. Dus het blijft de komende dag wat druilerig, maar met af en toe toch het zonnetje. En uh, hoge temperaturen voor eh, de tijd van het jaar. Sneeuw krijgen we voorlopig niet, Albert-Jan, volgens mij. Nee, dus we kunnen gewoon veilig de weg op. Gewoon veilig de weg op. Nou, dat is ook weer een veilige gedachte, hè? Voor morgen bijvoorbeeld. Als je morgen de weg op moet. Juist, dan eh, heb je ik regen, nou, een ruitenwisseltje aan, muziekje aan en gaan met die banaan. Gaan met die banaan, zo is maar net. Wil je het weer nalezen, dan ga je gewoon even naar www.ricoweer.nl of naar de website van onze eigen weerman Lex van der Hoorn, www.meteopagina.nl. Dat was het weer. en hier is Raccoon. lost the things that you thought you would never miss. Let them out, miss them while they're gone. But there's memories down here that'll always live, and they can't take them away, so they won't. Open this window, let the sickness out, sleep softly find you and help you out. You're like a circle, there's no start, no end. Close your eyes, you might see something beautiful. Cause it's not all pitch black in the back of your mind. So close your eyes, you might see something prettier. And you pick a dream right out of the night. work. You can do this. It's your life. And if you're unhappy about something, stop jerking about. Follow the cloud and dive right in. Open this window and just let the wind blow in. And let it grab you and calm you down. And if there's no way, then find a way but don't go down the easy way, and don't let any of them bastards hold you down. Close your eyes, you might see something beautiful. Cause it's not all pitch black in the back of your mind. So close your eyes, you might see something prettier. So pick a dream life. you would never miss. You let them out and miss them while they're gone. But there's memories down here, and they will always live down here. No, they can't take them away, so they won't. Close your eyes, you might see something beautiful. Cause it's not all pitch black in the back of your mind.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 De Euro Breakdown, gepresenteerd door Jos van Dam. Elke vrijdagmiddag doet hij dat eh, met de 40 beste platen uit Europa. En Robbie Williams nog steeds op nummer 1 met deze mooie single Candy. Inmiddels kwart voor drie geworden. Een hele goede middag en welkom bij eh, CFM het op zaterdag tot aan 5 uur vanmiddag. Met eh, onder meer heel veel informatie en lekkere kerstmuziek natuurlijk, uh, Albert-Jan. En het glazen huis. Ja, hoeveel glazen huizen hebben we inmiddels in Nederland? Nou, laten we beginnen met, uh, met de, de, de echte. Die staat in Enschede. En het zal u niet zijn ongaan, luisteraars, dat daar heel goed werk wordt verricht voor de babysterfte over de wereld. En eh, daar wordt erg veel geld op binnen ingezameld eh, voor het goede doel. Let's hear it for, the, the babies. Helemaal goed, helemaal goed initiatief. Maar het heeft natuurlijk ook eh, regionaal vervolg. Want ook in Schalkwijk in Haarlem staat de Haarlem 105 opgesteld met een glazen huis. En die gaan daar, zijn er ook bezig met een, een non-stop uitzending, live uitzending. En ook allemaal met als doel geld in te zamelen voor Serious Request. Maar ook in Beverwijk is er volop een glazen huis aanwezig. En eh, daar hebben ze op een 0-0 basis hebben ze dat allemaal geregeld. Een echt heus glazen huis. Alles, maar het mag allemaal geen cent kosten. Dus kan je nagaan wat er voor sponsoren daaraan meewerken. Dat is in de Breestraat, hè, geloof ik? Ja, dat is helemaal geweldig. En alle, eh, iedereen is vrijwilliger en eh, doet het allemaal voor nop. Want het geld, de bedoeling is dat het geld gewoon de opbrengst regelrecht naar Serious Request gaan. En let's hear it for the babies. Ja, gistermiddag is dat eh, begonnen, Albert Jans. Zo om uurtje ja. twee of zo. Ja, het was geopend door onze oud raadslid van ons. oud raadslid, hoofd van Leeuwen. Ja, die is daar burgemeester. Dus die gaf het, het start zijn. En ik heb even gekeken op de website. En dat kan u ook doen. www.localrequest.nl www.localrequest.nl request.nl. En ze hebben inmiddels al een kleine 10.000 euro binnengebracht. Zo, netjes. applaus voor dat goede doel. En zelfs een artiest, eh, en dat is, die luistert daarnaam Koen Raad uit Beverwijk... die heeft een speciaal eh, cd'tje uitgebracht ten behoeve van eh, dit goede doel met de titel Brighter Eyes, Wilt, Brighter Day. Wilt u nou ook een bijdrage leveren? ga dan dit nummer downloaden en dan gaat er 99 cent oh, naar het goede doel. U kunt dat dus doen via de website www.localrequest.nl of u gaat naar wwwkoen dt.nl. en uh, download het nummer en dan gaat weer 99 cent naar Serious Local Request Beverwijk en dan naar Serious Request Nederland in Enschede. En dan eh, gaan we natuurlijk even, gaan we even draaien. Brighter Day van Koen Raad. Ja, en al dat geld, hè, dat is mooi. Inmiddels 3 miljoen staat te tellen ja, geweldig. Allemaal voor de baby's. Hier is Koenraads.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 Nee, Velofsky wel, maar deze plaat ken ik, niet. Dat vind ik echt heel knap hoor. Elk jaar word je ermee doodgegooid met <laughs> deze single. Okay. Zelfs op CFM. En dus ze dadelijk in het volgende uur hebben uiteraard nog veel meer lekkere kerstmuziek.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 I wanna wish you a FM dan